Een grote minderheid in de Kamer klaagde gisteren dat er bij verkiezingen op 27 juni te weinig voorbereidingstijd zou zijn. Hero Brinkman doet met een eigen lijst mee aan de verkiezingen. Eerder hield hij de mogelijkheid nog open dat hij zich bij een bestaande partij zou aansluiten. Maar de ex-PVV'er kiest voor de eerste optie. Brinkman is blij dat de verkiezingen niet op 27 juni worden gehouden, omdat hij dan alleen onder een lijstnummer mee had kunnen doen. Brinkman stapte vorige maand uit de PVV-fractie. Nederlandse mannen wonen steeds vaker samen met een vrouw uit Thailand of Oost-Europa. Dat soort relaties is de laatste tien jaar verdubbeld, zegt het CBS. Ongeveer 265.000 paren bestaan uit een Nederlander en iemand uit het buitenland. Israël heeft drie buitenposten op de westelijke Jordaan-oever een legale status gegeven. De Palestijnse president Abbas heeft het besluit via zijn woordvoerder scherp veroordeeld. In de drie dorpen wonen bij elkaar zo'n 800 mensen. Volgens Israël zijn de posten gebouwd op Israëlisch grondgebied. De internationale gemeenschap ziet de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied als illegaal. In Engeland zijn vijf mannen opgepakt die plannen zouden hebben voor terreuraanslagen. Ze werden gearresteerd in Luton, een stad ten noorden van Londen. De verdachten tussen de 21 en 30 jaar worden in Londen verhoord. De huizen waar ze werden opgepakt worden doorzocht. De Britse politie heeft niets bekendgemaakt over de identiteit of de motieven van de vijf verdachten. Het weer, vanmiddag buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. wordt een graad of 13. Morgen eerst droog en veel zon. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A12 daarna richting Utrecht tussen Blijswijk en Knopend Gouwen 5 kilometer. Ligt daar aarde op de weg. Tussen Zevenhuis en Knopend Gouwen is de rechte reisschok dicht.